De rapper won in vijf categorieën. De Britse zanger Ed Sheeran won in de belangrijke categorie Album van het Jaar met zijn album Divide. Ook won hij de prijs voor het beste solo-artiest. Een andere winnaar in een belangrijke categorie is de 21-jarige Alicia Cara. Zij won in de categorie Beste Nieuwe Artiest. Eerder op de avond werden de kleine categorieën al uitgereikt. Toen werd bekend dat de enige genomineerde Nederlander, dirigent Rijnbert de Leeuw, niet heeft gewonnen. In het uitlaatgasschandaal rond Duitse autofabrikanten zijn er niet alleen proeven met apen uitgevoerd, maar ook met mensen. Volgens Duitse media is bij 25 jonge gezonde mensen gekeken hoe ze reageerden op verschillende concentraties stikstofdioxide. Dat uitlaatgas kan schade aan de longen veroorzaken. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van een onderzoeksinstituut. Dat werd gefinancierd door Volkswagen, BMW en Daimler. De Deense prins Hendrik is opgenomen in het ziekenhuis. De reden daarvan is onduidelijk. Het Deense koningshuis heeft niet bekendgemaakt waar de prins last van heeft. De 83-jarige Hendrik was sinds begin deze maand in Egypte. Daar is hij een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. De prins is inmiddels terug in Denemarken... waar hij wordt onderzocht in een ziekenhuis in Kopenhagen. Elf multinationals beloven dat ze hun verpakkingen uiterlijk in 2025 zo produceren dat die volledig recyclebaar zijn. Nu worden er nog zoveel verschillende soorten plastic gebruikt dat recycling heel moeilijk is. Onder de elf multinationals zijn Unilever, Coca-Cola, Pepsi en L'Oreal. Samen produceren ze meer dan 6 miljoen ton plastic afval per jaar. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en de minima liggen rond de 8 graden. Komende dag begint ook droog, maar in de middag gaat het regenen.